Mark Hokker met het NOS Journaal. De vader van Sorregieta is op 89-jarige leeftijd overleden. Sorregieta was staatssecretaris van Landbouw onder de Argentijnse dictator Videla. Toen bekend werd dat Willem-Alexander en Maxima een relatie kregen... werd een onderzoek ingesteld naar zijn verleden. Er werd geconcludeerd dat hij persoonlijk niet betrokken was bij misdaden... maar er vrijwel zeker wel van wist... Sorregieta was uiteindelijk niet bij de bruiloft van zijn dochter, maar verscheen wel bij privé-aangelegenheden van de Oranjes. Jorge Sorregieta wordt in besloten kring begraven. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan vandaag voor het eerst in drie weken weer praten over de formatie. Informateur Zalm zei vlak voor de vakantie dat hij goede hoop heeft dat die vier partijen een regeringsploeg op het bordes krijgen. Hij heeft de pauze gebruikt om nieuwe voorstellen te schrijven. Alle onderwerpen zijn al een keer aan bod geweest, maar overeenstemming is er nog niet. De Belastingdienst heeft in 2014 ten onrechte de kinderopvangtoeslag van 232 gezinnen stopgezet. De Belastingdienst zette de toeslagen stop omdat er mogelijk misbruik van werd gemaakt. Maar volgens nationale ombudsman Van Zutphen liepen daardoor gezinnen die wel recht hadden op een toeslag geld mis en werden kinderen van de opvang gehaald. De ombudsman wil dat de getroffen ouders excuses krijgen en een financiële tegemoetkoming. Noord-Korea dreigt opnieuw met een aanval op de Verenigde Staten. Het regime in Pyongyang reageert daarmee op de dreigende taal van president Trump... en op het bericht dat Noord-Korea een kernkop heeft ontwikkeld voor lange afstandsraketten. Trump zei dat als het regime zijn land blijft bedreigen... Noord-Korea met vuur en woede te maken krijgt die de wereld niet eerder heeft gezien... Noord-Korea zegt dat het klaar staat om het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan aan te vallen. Het weer op de meeste plaatsen droog. Later vandaag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. In het zuidoosten en oosten blijft het zo goed als droog.